De fractie van het CDA besluit vandaag of ze instemt met het regeren- en gedoogakkoord... en met samenwerking van de PVV. Er wordt vooral gekeken naar de fractieleden Ferrier en Koppejan, die zich tegen zo'n samenwerking hebben uitgesproken. De twee zeggen dat ze hun besluit mede zullen nemen... op basis van de stemmingsuitslag op het partijcongres. Zaterdag stemde op het congres een derde tegen samenwerken met de PVV. De CDA-fractie komt rond half elf bijeen. In Weert is gisteravond een 19-jarige man doodgestoken. Agenten vonden hem op straat na een tip. Korte tijd later werd in een huis in de buurt een andere jongen van 19 gevonden met een steekwond. Hij zit vast op verdenking van moord of doodslag. Het motief voor de steekpartij in Weert is nog niet bekend. De opgesloten mijnwerkers in Chili worden mogelijk eind volgende week gered. Dat is de verwachting van de Chileense president Piñera... Het verbreden van het boorgat naar de 33 mijnwerkers gaat sneller dan gedacht. De mijnwerkers zitten nu al 60 dagen vast nadat een van de mijnschachten was ingestort. In Nigeria is een belangrijke medewerker opgepakt van oud-dictator en presidentskandidaat Babagida. De campagnestrateeg zou betrokken zijn bij de drie bomaanslagen van vrijdag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Daarbij kwamen tien mensen om het leven. Oud-dictator Babagida is een van de grootste rivalen van president Goodluck Jonathan voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. In Groot-Brittannië is acteur en komiek Norman Wisdom overleden. Hij werd bekend in de jaren 50 en 60 door zijn rollen in slapstickfilms... zoals Trouble in Store en The Early Bird. Charlie Chaplin zou hem ooit zijn favoriete clown hebben genoemd.